12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Vereniging van Strafrechtadvocaten is verbaasd dat de deken advocaat Stijn Franke het dringend advies heeft gegeven zich terug te trekken als raadsman van Willem Holleder. Tot nu toe vond de deken het geen probleem dat Franke in een eerder stadium de ex-vriendin van Holleder verdedigde. Franke maakte vanmiddag bekend dat hij het advies van de deken volgt en de verdediging neerlegt. Alle drie de bomaanslagen die vandaag werden gepleegd in Bagdad zijn opgeëist door IS. Door de explosies werden meer dan 100 mensen gedood. Zeker 175 mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was vanochtend op een Sjiitische wijk. Daar ontplofte een autobom op een drukke markt. Het Italiaanse parlement heeft definitief ingestemd met een geregistreerd partnerschap voor homo's en lesbiennes. Homo-activisten zijn blij, maar ook teleurgesteld omdat de mogelijkheid om kinderen te adopteren op het laatste moment uit de wet is gehaald. Sommige Italiaanse gemeenten hebben al gezegd dat ze de nieuwe homowet niet zullen uitvoeren. Bij huiszoekingen in drie appartementen in Rotterdam-Zuid zijn grote hoeveelheden geld, drugs en vuurwapens aangetroffen. De politie vond onder meer 20 kilo harddrugs, 60.000 euro aan contant geld en vijf vuurwapens. Er zijn negen verdachten tussen de 20 en 35 jaar aangehouden. De politie had informatie gekregen dat er in en rond de flats gehandeld werd in drugs. In Oekraïne zijn 17 schilderijen teruggevonden die een paar maanden geleden waren gestolen uit een museum in Verona. Onder de schilderijen zijn werken van Peter Paul Rubens en Tintoretto. Ze zijn zeker 15 miljoen euro waard. Hoe de politie de schilderijen op het spoor is gekomen is niet duidelijk. Vorige maand werden in Oekraïne vier kunstwerken gevonden die waren gestolen uit het Westfries Museum in Hoorn. Het weer vrijwel overal droog. Vanaf, vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen overdag eerst zon, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken. In het zuidoosten kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer.